Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver is niet blij. Als u dat denkt dat u een paar maanden rustig de tijd krijgt, forget it. Hoe haal je het in je hoofd om dat hier voor te stellen? Met droge ogen. Nou, over een paar maanden we komen bij u terug. 2019. Sinds 2019 zit dit land op slot. De onzekerheid bij boeren is immens. De onzekerheid bij bouwers is immens. Het debat duurt waarschijnlijk nog de hele avond. In Brazilië heeft een man vier kinderen gedood met een bijl. Dat gebeurde op een kinderdagverblijf. Ook medewerkers werden aangevallen door de man van 25. Hij is opgepakt. De politie heeft tientallen computercriminelen opgepakt... in een wereldwijd onderzoek naar online criminaliteit. Samen hebben ze meer dan 2 miljoen mensen opgelicht... door bankrekeningen te plunderen of mensen online af te persen. In Nederland zijn er 17 mensen opgepakt. En deze man... It's me, Mario. Ja, Mario dus. Hij heeft sinds vandaag zijn eigen film. En er zijn waarschijnlijk weinig mensen die daar meer naar hebben uitgekeken dan Lars uit Middelburg. Hij zegt dat hij de grootste Super Mario-verzameling van Nederland heeft. Alles wat maar met Super Mario te maken heeft. Postzegels tot kinderkleding tot actiefiguurtjes, spelletjes, oude bordspellen. Ik heb zelfs encyclopedie, ik heb eh, Japanse snoepgoed, noem het maar op. En ik heb het wel van Super Mario. De dvd's en posters van de nieuwe film kan hij dus ook snel aan zijn verzameling toevoegen. Het weer, het is nog steeds zonnig, maar morgen dan trekt het dicht. Later op de dag dan regen, dan een graadje of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB rustig het Noord-Hollandse landschap bekijken. Dat kan vanaf de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want je komt in de file bij knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer met een kwartier vertraging. 20 minuten oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Daar staat 13 kilometer file. Vanaf knooppunt Badhoevedorp rijdt het langzaam. A5 Amsterdam-Hoofddorp. Bij uh, in De Hoek altijd nog 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En het is nog steeds druk vanuit de Keukenhof op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.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 We bought some lies from children. They became the center of our lives. Somewhere in there I disappeared. Wonder where I'd gone. The train will cut you like a knife. We tried like hell to keep it all together. Car left and then I stayed.